Clemens Peters met het NOS-journaal is opnieuw geweigerd door Italië en Malta. De afgelopen dagen redde het schip 141 migranten voor de kust van Libië... onder wie 67 alleenreizende kinderen. Volgens Italië moeten andere landen de migranten opnemen. Bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Omdat de Aquarius onder de vlag van Gibraltar vaart. Ook twee maanden geleden weerden Italië en Malta de Aquarius uit hun havens. Toen mochten de ruim 600 migranten uiteindelijk in Spanje van boord. In Waalre is een militair van 23 met zijn auto over de kop geslagen. Hij had te veel gedronken. Agenten zagen in de nacht van zaterdag op zondag een beschadigde auto die een boom had geraakt. Er zat niemand meer in en in de auto lag een gebruikershoeveelheid cocaïne. Toen de politie bij het huis van de eigenaar van de auto ging kijken, vonden ze de man. Hij zat onder het bloed. De marechaussee heeft het onderzoek overgenomen van de politie. Een CDA-raadslid uit het Brabantse Dongen is veroordeeld tot een werkstraf. De man verzon dat hij was belaagd en mishandeld. Vanwege zijn labiele geestesgesteldheid komt de zaak niet voor de rechter. Rob Huiber vertelde in mei 2016 dat hij onder meer twee dreikbrieven had ontvangen. En ook zou hij na een raadsvergadering intimiderend zijn aangesproken op een parkeerplaats. Het verhaal veroorzaakte veel ophef in Dongen. Begin dit jaar maakte het OM bekend dat Huiber de aangiftes had verzonnen. Het raadslid verliet het CDA en ging zelfstandig verder. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart werd hij niet herkozen. Audi-topman Rupert Stadler, die wordt verdacht van fraude en misleiding, blijft langer vastzitten. Een rechtbank in München heeft zijn verzoek om vrijlating afgewezen. Stadler zit al acht weken in de gevangenis omdat justitie hem wil ondervragen over zijn rol in het dieselschandaal. Audi verkocht enkele honderdduizenden auto's met software, waardoor ze bij metingen veel schoner leken dan de daadwerkelijke uitstoot. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien met kans op hagel en onweer.